her. Elektrika Salzer. Elektrika Salzer. Elektrika Salzer. Mmh. Elektriker, Salzer.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

Salsa. Mm, Elektrika Salsa. Oh, Elektrika Salsa.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 I'm making love until the Monica. I'm gonna have myself some fun, fun, fun, fun. 哦。 to erbij.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 De Duitsers openden daarop het vuur omdat ze dachten met de Taliban te maken te hebben. Een paar uur eerder waren bij een gevecht met de Taliban daar in de buurt drie Duitse militairen gesneuveld. Vijf van hun collega's raakten zwaar gewond. President Karzai heeft op zijn beurt zijn medeleven betuigd met de dood van de Duitse militairen. VN-topman Ban Ki-moon heeft scherpe kritiek op Kirgizië vanwege de inperking van de mensenrechten. Sinds het aantreden van president Bakiyev vijf jaar geleden is er steeds minder persvrijheid en oppositiegroepen klagen dat ze onder druk worden. Moon heeft scherpe kritiek op Kirgizië vanwege de inperking van de mensenrechten. Sinds het aantreden van president Bakiyev vijf jaar geleden is er steeds minder persvrijheid en oppositiegroepen klagen dat ze onder druk worden gezet. Ban is op bezoek in Kirgizië en zei voor het parlement dat het land alleen welvaart en voorspoed kan bereiken als de mensenrechten worden geëerbiedigd. Hij verwees daarbij naar recente gebeurtenissen, overigens zonder ze te noemen. Een krant van de oppositie in Kirgizië werd onlangs verboden... en op de nieuwste redactie van een internetsite werden computers in beslag genomen. Tijdens het bezoek van Ban aan het parlement was er buiten een kleine demonstratie... tegen de inperking van mensenrechten. De Kirgizische politie joeg de demonstranten uiteen. FC Twente blijft op koers liggen om voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen te worden. De ploeg uit Enschede won de uitwedstrijd tegen VVV Venlo met 2-0. Een Koevo scoorde voor de rust en Ruiz erna. Twente heeft met nog vier wedstrijden te spelen zeven punten voorsprong op Ajax. De Amsterdammers hebben wel één wedstrijd minder gespeeld. De klassieke roeiwedstrijd tussen de universiteitsteams van Oxford en Cambridge is gewonnen door het team van Cambridge.